Davy van Eck met het NOS-journaal. De man die ervan wordt verdacht het Britse parlementslid David Ames te hebben doodgestoken... blijft langer in voorlopige hechtenis. De politie laat verder weten dat het gebruikte mes is gevonden op de plek van de aanval. Volgens Britse media heet de verdachte Ali Harbi Ali... een 25-jarige Brit van Somalische afkomst. Volgens Sky News was de man niet bekend bij de veiligheidsdiensten... Hij werd vrijdag opgepakt op de plaats van de aanslag... een kerk waar Emes was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. De Britse politie ziet de aanval als een terreurdaad. De lavastroom uit de vulkaan op La Palma blijft huizen en gebouwen opslokken. Volgens de laatste cijfers zijn er inmiddels meer dan 1900 panden verwoest... waaronder bijna 900 woningen. Dat zijn er een paar honderd meer dan donderdag werd gemeld... Sinds gisternacht zijn er opnieuw lichte en middelzware aardbevingen geweest. Dat toont volgens vulkanologen aan dat de uitbarsting onverminderd aanhoudt. Archeologen hebben na 25 jaar weer slachtoffer gevonden... van de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus. Het skelet werd ontdekt bij opgravingen in Herculaneum... de stad die met het nabijgelegen Pompeii door de uitbarsting werd bedekt onder een hete aslaag... Archeologen hopen dat de ontdekking meer licht werpt op de laatste momenten van Herculaneum. Om meer over de vondst te weten te komen wordt een groot stuk lavasteen met daarin het skelet uitgehakt en naar een laboratorium gebracht. Sivan Hassan is in Zwitserland door de Europese Atletiekbond uitgeroepen tot beste atleten van 2021. Hassan won bij de Spelen afgelopen zomer twee keer goud en één keer brons. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter hoorde... werd gekroond tot talent van het jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe, maar het blijft zo goed als droog. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. De komende dag in het zuiden bewolkt, in het noorden bewolkt en wat regen.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 Make you wait for we have a religion. Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies night, don't suffocate us. If you touch us, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC Light, and Free. Missy, put it down on the beat. Party people is a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Gotta get full control. Yeah, it's very tempting. club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, tonight's car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't hitting south. Oh. Them one nighters that's dead is out. Pillow talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. I'm control. party before. I hit the goal, the dudes at the floor. Sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give a leeway.